uur tot de FIFA een onderzoek naar hun gedrag heeft afgerond. De bestuurders uit Nigeria en Tahiti werden in de val gelokt door de Britse krant The Sunday Times. Verslaggevers deden zich voor als Amerikanen die het WK van 2018 naar de VS willen halen. De FIFA-bestuurders waren bereid voor geld hun stem aan de Amerikanen te geven. De journalisten namen de gesprekken op met een verborgen camera. Na aanleiding van het onderzoek zijn ook vier lagere officials geschorst. Het weer... Vanavond en vannacht buien, morgen vooral in het noorden.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 Nederland heeft dit jaar 109 Irakezen teruggestuurd. Minister van Immigratie en Asiel, Leers, zegt dat het Nederlandse beleid voorlopig niet wordt veranderd. In België is in de zaak van de parachutemoord Els Klotterman schuldig bevonden. De jury acht bewezen dat ze vier jaar geleden de parachute van haar vriendin heeft gesaboteerd. De vrouw kwam bij de val om het leven. De twee vrouwen hadden een relatie met dezelfde man, een parachuteinstructeur uit Eindhoven. De 26-jarige Klottemans heeft steeds ontkend en zegt dat ze in de verhoren sterk onder druk is gezet. Volgens haar advocaat leed het OM aan tunnelvisie en werd er steeds van uitgegaan dat Klottemans schuldig is. In het Westfries gasthuis in Hoorn wordt hard gewerkt aan het verhelpen van een computervirus. Het computersysteem werd vandaag stilgelegd omdat het virus probeerde gebruikersnamen en wachtwoorden te achterhalen. Dat is niet gelukt en ook de patiëntengegevens bleven onbereikbaar voor vreemden. Vandaag werden alleen spoedeisende operaties uitgevoerd. In een stadje in het noorden van Mexico is een 20-jarige criminologie beëdigd als chef van de politie. Het stadje ligt vlak bij de gevaarlijke drugstad Ciudad Juarez. Vanwege het geweld van drugsbendes, ook tegen de politie,